Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet mag blijven als partijleider van Forum. kwart van de leden stemde daarvoor in een online referendum. Bij Forum was ruzie over de houding van Baudet. Het bestuur kwam er zelf niet uit, dus mochten de leden beslissen wat er met hem moest gebeuren. Hebben flink wat leden gedaan, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Van de ruim 45.000 leden van Forum voor Democratie heeft 81% gestemd. Ja, daarvan dus driekwart eh, voor Baudet. Ja, nu kan kan Baudet een lijst samen gaan stellen voor de verkiezingen. Het is de vraag hoe die eruit komt te zien, want veel belangrijke mensen zijn al opgestapt. Heel veel mensen hebben gezegd, hij is te radicaal geworden de afgelopen tijd. Ehm, hij heeft een aantal eh, trouwe mensen, onder meer eh, Olaf Efraim, die in het bestuur zit. Freek Jansen natuurlijk, die we al eerder gezien hebben. Dus er zijn nog wel een aantal mensen die aan de kant van Baudet staan. Maar het is een stuk kleiner geworden, dat klopt. Bij de kinderopvangtoeslag is veel fout gegaan. En ook bij de huur- en de zorgtoeslag werden mensen soms als fraudeur behandeld, terwijl ze dat niet waren. En daarom krijgen ook die mensen geld ter compensatie. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Het busbedrijf dat woensdag een groep feestende Vindicat-studenten in zijn bus had, gaat geen feesttours meer aanbieden. Bedoeling was dat je met mondkapje op in een touringcar toch een feestje kon houden, maar dat ging niet helemaal goed. En het lijkt erop dat Sinterklaas de meeste cadeaus al gekocht heeft. Vorige week was het in de grote steden nog heel erg druk. Vandaag valt het wel mee. In Rotterdam staan nauwelijks rijen, ziet deze verslaggever van Rijnmond. Sommige winkels wel, maar die rijen die duren eh, niet eh, heel erg lang. Zijn ook niet zo heel erg... Eh, zijn ook niet zo heel erg lang. Die grote elektronica zaken ben ik net nog even geweest. Nou, daar kun je gewoon naar binnen lopen. Geen, eh, geen eh, toegangsregulatie eh, bij de ingang. En ook in Amsterdam is het rustig. Maar ze houden de boel goed in de gaten met telsensoren. De grens ligt op 1000. 1000 per kwartier die langs je telcamera gaat. Daar ligt de grens. Als, als dat bereikt is gaan we ingrijpen. Winkels moeten dan bijvoorbeeld eerder dicht. Het weer nog. Bewolking trekt weg vanavond. Het koelt flink af. Op sommige plaatsen kan het zelfs een beetje vriezen. Mistbanken ook. Morgen ook niet best, met regen en in het noordoosten zelfs natte sneeuw. Het wordt 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam op de A10 Noord, de buitenring bij Amsterdam-Tuindorp-Oostzaan. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 cause I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 the line? Tell me. Well, it's like dreaming of your goals, ambitions. I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. achieve what? What's in your mind's eye? This is what you believe you should gain. Uh-huh. Satisfaction become a shining example. A test is a sample of a new race. It has ample supply positivity. You mean flow? Well, like electricity. So you see a clear way with no ambiguity, don't you know?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 collective. you know you gotta get a life. yours turn me down and now it's showing. And two months to replace us like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing.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 the bigger the pill, the bigger the doctor, the bigger the bill. Say it Say it loud. Say it loud. darling, just a little tonight. Uh, uh, Cause everybody's making trouble. Someone's burst their bubble, but we'll be getting by. Patiently call 一开。